Lot Lewin met het NOS Journaal. Leraren in het basisonderwijs dreigen opnieuw met acties. Als minister Slop niet voor 5 december met 1,4 miljard euro over de brug komt... volgen acties en stakingen in het basisonderwijs. De eerste stakingsdag is dan gepland op 12 december. Met dat ultimatum gaat actiegroep PO Front komende dinsdag naar Den Haag. Leraren, vakbonden en werkgevers willen meer investeringen in het basisonderwijs... voor vernieuwing en vermindering van de werkdruk. Het kabinet heeft daar ruim 700 miljoen euro voor uitgetrokken. De actiegroep wil minstens het dubbele. In een achtertuin in Kaatsheuvel zijn twee mensen overleden... waarschijnlijk na het inademen van chemicaliën. Twee anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zit er een drugslab in het huis waar de tuin bij hoort. Daar werden amfetamine en speed gemaakt. Een aantal woningen in de buurt is uit voorzorg ontruimd. De brandweer is bezig met metingen. Het Rode Kruis geeft toe dat er 5 miljoen dollar is verdwenen van het hulpgeld dat bedoeld was voor de bestrijding van de ebola-crisis in West-Afrika. Dat meldt de BBC. In totaal kregen de afdelingen van het Rode Kruis in de getroffen landen zo'n 100 miljoen dollar tussen 2014 en 2016. Waarschijnlijk is het geld verdwenen door fraude met valse facturen en te hoge inkoopprijzen voor hulpgoederen. Drie mannen zijn door de rechtbank in Den Bosch tot jarenlange celstraffen veroordeeld voor de zware mishandeling van een transgender prostituee. Twee daders kregen zes jaar gevangenisstraf, een derde man moet drie jaar de cel in. De drie waren getipt dat er in de woning van de vrouw veel geld lag. Ze lokte haar daarom mee naar een parkeergarage in Best. Daar werd ze overmeesterd en zwaar mishandeld. De overval in de woning mislukte omdat er nog iemand in het huis was. Het weer dan nog, het is wisselend bewolkt. Het blijft vanavond droog.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 In de Randstad nog veel vertraging op de A1 van eh, Amsterdam naar Apeldoorn door een ongeluk. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld een half uur extra. De weg is dan wel weer vrij, maar eh, de vertraging neemt maar moeizaam af. Ook een half uur vertraging op eh, de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel vanwege een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Je kan beter omrijden via de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Dat kan nu filevrij.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 when I'm home alone. Talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name. And of the rich and famous, your first hit on you are shame.